rest until this whole thing is over. I'm asking you, brother. Come on, John. Get in this shit now. I'm, I'm, I'm walking the line on this, brother. I'm, I'm walking the line. Well, mother pin a rose on me that is so great. <laughs> I want these motherfuckers dead. hallo. <laughs> Hardcore Radio nog steeds vanuit de Brabanthallen en ik heb nieuws voor je. Je bent nog lang niet van ons af, want nog 11,5 uur lang zullen wij uitzenden vanuit de Brabanthallen Den Bosch. Oh, waar het straks over 2,5 uur... Ik ga het niet volhouden, denk ik. Hoor. Helemaal gans kapot gaat. Nou, ik heb nieuws voor je, Dennis. Je zal wel moeten. Ja, dat is waar. Weet je nog trouwens, die nummer 1 van de M1 Radio Live te volgen vorig jaar? Oh. Even terug, hoor. Mayhem. Het zal jullie misschien opvallen. De beste man is begonnen. Straks van 10 tot 11 wordt hij uitgezonden vanaf de mainstage van Masters of Hardcore The Voice of Mayhem. Dit is natuurlijk Askicked. Een van de grote favorieten van de radiocrew van vorig jaar. Nog steeds hoor, favoriet. Ja, dat sowieso. Hij heeft veel nieuwe tracks trouwens, dus ehm, ben je daar benieuwd naar? Dan moet je vroeg komen. Ik heb nieuws voor je. Ik denk dat ze straks wel even voorbij gaan komen. En als wij die horen, gaan we ze helemaal plat jingelen. En we hebben geen jingles, maar we zorgen voor jingles. Oh, sorry. DJ Recycle wil nog even wat zeggen tot de mensen. Alright, y'all. Live in the mix. It is the motherfucking re, re, re, re, re het is wel goed dat jij geen MC bent geworden, hè? Nee, ja, maar ik ga straks wel MC. Nee, nee, nee, nee, nee, eh, nee, nee. Geen bolko meer voor jou. hey, mensen. Restyle in de mix. Wij zijn zo terug. You never been hardcore Kick, kick, kick. Ah! Dit is dus een van die nieuwe tracks. Restyle featuring MC The Watcher. En een klein beetje zang van Priscilla. see you go. Jingle, jingle, jingle, jingle. jingle. Yeah, yeah. aangeschoven. The voice of Mayhem himself. Yep. Hij staat lekker hard, dus... Eh. Tony, jij, straks, jij staat straks mainstage. in Uh Je hebt hem gezien, hè? Ja, ja. Ik vind hem echt zwaar vet. Vertel de, vertel de, mensen eventjes. Nou, er staat echt zwaar veel vuurwerk op. nou, gewoon qua show. Echt gewoon Ik heb geen andere ander woord voor. Hoek is the always up. Look inside yourself and tell me what you see. When we rise again into darkness, will the light set you free? And when we rise again from the darkness, we'll be who we can be. of Hardcore Radio. hier achter eh, de ja, draaitafels, zou ik zeggen. Maar het zijn cd-spelers natuurlijk. Hè. het allemaal niet. Je ja, luistert naar Hardcore Radio hier. Uh, Masters of Hardcore. We gaan de hele avond eh, erbij zijn. Tot 10 uur hebben we hier een pre-show. En ik zou zeggen, ga even naar de website of naar Facebook. www.hardcoreradio.nl We hebben al vast wat fotootjes hier uit de studio. En ik heb even een preview in, in de zaal gemaakt. Dus ik zal hem even opengooien. Hè, dan... Echt waar, dan eh, zeg <laughs> Dat is wel, wel tof, hè? <laughs> Oké. het wordt, eh, wordt vet. Ik ga zo meteen nog even wat leuke foto's maken. Dan zet ik die ook even op de website de website? Welke website is www.hardcoreradio.nl Ja, dat moet ze eigenlijk weten, hè? <laughs> ik wou zeggen, als je, als je hier al naar luistert, dan moet je toch... Uh... <laughs> Ja, Hardcore Radio, <laughs> moet je ergens, radio. ergens... Moet je vaak gehoord hebben of zo. Eh. Ja, moet lukken. Hey, uh, nou, wordt gezellig hier. We hebben een hoop drank, dus gaat, gaat helemaal goed komen. helemaal los vanavond. als je er niet bij bent vanavond, dan kun je dus gewoon de, de, hele nacht blijven luisteren. Tot 7 uur morgenochtend gaan wij live Masters of Hardcore uitzenden. En tot 10 uur hebben we hier een pre-show, nu met Restyle. Yes. En er eh, komen er nog veel meer volgens mij. Ja, we komen zo meteen. Oké. Nee, wie komt komen er zo meteen? Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee. Dat is een verrassing. <laughs> Oké. ik, heb, ik heb geen informatie van niemand ontvangen. ik heb alleen gezorgd dat alles werkt. Kijk, achter. Ah, oké. <laughs> dus. Oké, komt goed jongens. <laughs> Blijf lekker luisteren. www.hardcoreradio.nl elevation. you gonna do now? gordo. zijn naar pre-show hier, Masters of Hardcore, The Voice of Mayhem. En uh, nog anderhalf uur eh, te gaan hier vanuit eh, de pre-show. je luistert op dit moment naar T-Junction en Tomcat hier dus achter de draaitafels. En ja, gaat, gaat lekker los. Blijf luisteren, www.hardcoreradio.nl. We zijn fotootjes aan het uploaden daar, dus je kan op de homepage ook even kijken naar de foto's hier, de studio. wat nou, foto's proberen we te maken van de zaal alvast hoe dat eruit ziet. En eh, nou ja, we verwachten jullie hier straks. Mocht je toch niet in staat zijn om te komen, dan kun je de hele nacht blijven luisteren. Tot 7 uur morgenochtend zenden we live hier mainstage uit. Dus blijf lekker luisteren. Je luistert nog eventjes naar eh, T-Junction en Tomcat hier. Hardcore Radio, de pre-show van Masters of Hardcore. En eh, ja, we gaan even wat andere DJ's nog erbij zoeken om de laatste anderhalf uur te vullen hier in de pre-show. En daarna natuurlijk live naar Mainstage.